We zijn met heel veel collega's te plaatsen en ik denk dat de brandbestrijding van de loods zelf eh, wordt vrij ingewikkeld. Hè. Omdat het zo eh, hard is, eh, is gaan branden, wordt het redden van die, van die loods zelf wordt ingewikkeld. En de inzet van de brandweer is op dit moment vooral opgericht om overslag naar naastgelegen objecten te voorkomen. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Wel is er een flinke rookwolk te zien. De brandweer roept mensen in de buurt op ramen en deuren te sluiten als ze last hebben van de rook. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wist niet dat het UWV jarenlang de privacyregels overtrad. De uitkeringsinstantie plaatste sinds 2020 zonder toestemming cookies en verzamelde zo illegaal data. Het ministerie zegt dat ze de zaak met het UWV gaan bespreken. De politie had minder snel Nederlandse namen voor de Amerikaanse terreurlijst moeten doorgeven aan de FBI. Dat zegt ze tegen onderzoeksplatform Follow the Money. Die database moet voorkomen dat mogelijke terroristen vrij kunnen reizen. Maar eerder werd al bekend dat er mensen op die lijst staan die niks met terrorisme te maken hebben. En autobergers rijden nog af en aan naar Italië. Ze halen daar de auto's van Nederlanders op die zijn beschadigd door de enorme hagelstenen. Deze berger wist niet wat hij zag. Honderden auto's. Auto's eh, op campings, parkeerplaatsen vol, alle ruiten eruit. Uh, overal zitten deuken in. Eh, huisjes op campings waar de dakpannen van kapot zijn. het komt nog steeds binnen. Ik schat zelf richting de 1500 tot 2000 opdrachten. Alle auto's worden eerst verzameld in Wierden en Overijssel... en worden dan verspreid door de rest van het land om gerepareerd te worden.